Ik weet niet of u dit al wist, maar steeds als het gezellig is, dan willen we ons heel toes en willen dan niet nog hoes. Al die te laatste, dat kunnen we ons wel weer. Al die de laatste, we de deur. Zeker als het zo joepsig is, ben ik zo bang dat ik wat mis. Altijd de laatste, besloten zelf al de deur. De oven was al maar zo, ik zeg maar dit. Ik weet waar de leekknop zit. die de laatste, dat komt bij ons de Al die de laatste, wees groeten zelf al de deur. Zeker als het zo joek zeg is, besloten zelf al de deur. Het was hier laat door het gewicht en weer zo weer in de weg. Het waren wie nog op die kruk, dus was er ons weer geluk. Altijd de laatste, dat kunde Joost de Alweer. groente zelf al de deur. Altijd de laatste, dat kunde ons de komen. Altijd de laatste, wees groente zelf al de deur. Wees groente zelf al